Renske van der Zallen met het NOS Journaal. Opnieuw is er een kritisch rapport verschenen over een afdeling van de landelijke politie... die verantwoordelijk is voor undercover-operaties. Aanleiding hiervoor was de derde zelfdoding in twee jaar tijd... van een agent bij de dienst Speciale Opsporing. Dat meldt NRC, die de afscheidsbrief van een van de agenten in handen heeft... Uit het nieuwe rapport blijkt dat leidinggevenden niet de hele waarheid aan nabestaanden hebben verteld... en dat de ondersteuning bij het undercoverwerk niet op orde was. Eerder werd ook al een zelfdoding binnen de DSO onderzocht. Toen bleek dat de desbetreffende agent aan zijn lot was overgelaten. Een eigenaar van een uitvaartcentrum in Los Angeles heeft elf lichamen, onder meer van baby's, illegaal laten wegrotten. Hij riskeert een gevangenisstraf van meer dan tien jaar. De politie begon een onderzoek naar de handelswijze van de man na klachten van familieleden. Waarom de man de stoffelijke overschotten niet heeft begraven is onduidelijk. Het mortuarium is inmiddels gesloten. En directeur Leggeri van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex is opgestapt. Aanleiding hiervoor is een nog niet gepubliceerd rapport van de Europese fraudedienst. Die deed onderzoek naar mogelijk wangedrag van Leggeri en financiële misstanden binnen de organisatie. Er hing hem een tuchtzaak boven het hoofd, maar door op te stappen ontkomt hij hier aan. Eerder kwam Frontex al onder vuur te liggen vanwege mediaberichten over het illegaal terugsturen van migranten. De organisatie heeft deze beschuldigingen altijd ontkend. En FC Emmen is kampioen geworden in de eerste divisie. De club verloor weliswaar op bezoek bij FC Eindhoven met 1-0. Maar omdat concurrent Volendam ook verloor... werd Emmen toch kampioen voor het eerst in de clubhistorie. Zowel Emme als Volendam was al zeker van promotie naar de eredivisie. In de eredivisie won FC Utrecht thuis met 1-0 van NEC. Het weer, vannacht is het droog.